C'est ta voix, nous dans vos jours langue des Français Au oh, bien lorsque oh, ce que j'y pense, le doute de l'absence, ce qui semblait si merveilleux à partager. wonderfools appear. Gisteren overleden zangeres Abby Lincoln in een hele bijzondere uitvoering van How High the Moon.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 Maar toen was er nog geen overeenstemming tussen de zeven partijen waarmee Di Rupo onderhandelt. Of die overeenstemming er nu wel is, is niet duidelijk. De VRT zegt dat de preformateur meer tijd wil. Ook zeggen Belgische media dat de partijen het in grote lijnen wel eens zijn over de staatshervormingen. Vlaanderen wil meer autonomie, maar de Walen zijn bang dat hun regio daardoor zal verarmen. Verder is de kwestie rond de kiesdistricten bij de hoofdstad Brussel een heet hangijzer. In de Turkse ambassade in Tel Aviv in Israël houdt een Palestijnse man twee mensen in gijzeling. Hij dreigt het gebouw op te blazen. Hij zou asiel willen krijgen in Turkije. Volgens zijn advocaat die met hem heeft gesproken wisten de twee gijzelaars te ontsnappen nadat Turkse beveiligers de man in zijn been hadden geschoten. Maar Israël spreekt nog steeds van een gijzeling. De man was net een paar weken uit de gevangenis. Hij zat daar volgens de Israëlische politie een straf uit na een inbraak vier jaar geleden bij de Britse ambassade. Daar had hij ook om asiel gevraagd. Mensen uit de buurt in Nijbeets, waar de vier babylijkjes zijn gevonden, hebben alle bloemen, knuffels en kaarsen weggehaald die daar voor de deur waren neergelegd. Niemand in de buurt wilde die dingen daar hebben, zegt voorzitter Veldman van plaatselijk belang bij Nijbeets. De familie van de vrouw die verdacht wordt van het ombrengen van de vier baby's is het ermee eens. Volgens Veldman kwamen er steeds meer ramtoeristen met bloemen en kaartjes, vooral in het weekend. Tot slot het weer. Het is bewolkt en regenachtig. Vannacht en morgenochtend ook nog regen. Vanaf morgenmiddag op veel plaatsen zon en een graad of 20. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon.